Dit is Maud met het NOS Journaal. Als er over een webwinkel drie aangiften worden gedaan bij de politie... worden betaaldiensten ingezeind. En die kunnen het betaalverkeer naar de webshop blokkeren... om te voorkomen dat meer klanten worden opgelicht, schrijft het AD. Het landelijk meldpunt internetoplichting werkt samen met het OM en betaaldiensten, zoals iDeal. Zij kunnen de rekeningen van verdachte webshops blokkeren buiten een justitieel onderzoek om. GroenLinks in Amsterdam is verbaasd over de opwinding bij andere partijen over een campagne van de onlangs overleden burgemeester van der Laan. Volgens Elsevier Weekblad was het een geheime campagne tegen radicalisering, waar de wethouders en de gemeenteraad niets van afwisten. Maar de gemeenteraad heeft er volgens GroenLinks en Maart over gesproken met toenmalig local burgemeester Ollongren. In Antwerpen zijn gisteravond opnieuw grote vechtpartijen uitgebroken tussen groepen Turken en Koerden. Die gooiden met tafels en stoelen. Een politieagent raakte gewond. Drie mensen zijn opgepakt. De knokpartijen waren in dezelfde straat waar vrijdagavond ook al werd gevochten door groepen Turken en Koerden. In de straat in Antwerpen is een samenscholingsverbod ingesteld voor minstens een week. Max Verstappen heeft met overmacht de grote prijs van Mexico gewonnen. De Limburger was als tweede gestart en haalde in de eerste bocht Sebastian Vettel in. Die koppositie gaf hij niet meer uit handen. Verstappen sprak na afloop van een van de makkelijkste races uit zijn carrière. Het is de derde keer dat hij een Formule 1 race wint. Lewis Hamilton werd negende, maar stelde wel zijn vierde wereldtitel veilig. Het weer eerst nog fris, later veel bewolking met lokaal een bui. Het wordt 10 tot 12 graden.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 thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah.